Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De werkzaamheden in de haven van Antwerpen worden weer hervat. De grote brand in een loods is onder controle. Het nablussen kan nog wel een week duren. Bij de brand die gisteren begon kwamen giftige stoffen vrij. En daarom trad een gemeentelijk rampenplan in werking. Een deel van de haven werd afgezet. Ruim 100 bedrijven zijn ontruimd en het verkeer en de scheepvaart in Antwerpen werden een tijd omgeleid. In de Syrische provincie Idlib zijn tientallen doden gevallen bij de ontploffing van een wapenopslag. Bronnen melden zeker 39 doden. De opslag zat onder een wooncomplex. Veel mensen zouden nog onder de puinhopen van het ingestorte pand liggen. Het is niet bekend of de opslag onder vuur is genomen of door een andere oorzaak is ontploft. Twee schietpartijen in Etteleur vrijdagnacht kort na elkaar houden verband met elkaar, zegt de politie. Bij de ene schietpartij raakte één persoon zwaar gewond, bij de andere vielen lichtgewonden. Er zijn inmiddels zes mensen gearresteerd. De Franse justitie heeft twee leiders van een Duits jeugdkamp aangeklaagd omdat ze ruim 100 kinderen in gevaar hebben gebracht. Hun kamp in het departement Gaar werd getroffen door een overstroming en moest worden geëvacueerd. Negen kinderen raakten licht gewond. Het kamp was opgeslagen zonder toestemming. Met ingang van vandaag is het verboden om op de hunebedden in Borger te klimmen. Er staan bordjes bij dat bezoekers afstand moeten bewaren. De beheerders willen dat bezoekers meer respect opbrengen voor de prehistorische begraafplaats. En Feyenoord heeft drie dagen nadat het in de kwalificatie van de Europa League met 4-0 verloor van Trentin opnieuw pijnlijk verloren. Deze keer met 2-0 van de Graafschap, dat net is gepromoveerd naar de eredivisie. FC Emmen heeft zijn debuut vanmiddag in de eredivisie gewonnen van ADO Den Haag. De club won met 2-1. Het weer. In het zuiden af en toe zon, in het noorden veel bewolking, kans op een enkel buitje.